Aanhangers van Trump zijn het nog altijd niet eens met de uitslag. Tijdens de stemming werd het gebouw door de aanhangers bestormd, vertelt correspondent Marieke de Vries. We zagen dat mensen met getrokken wapens naar binnen trokken. Er werd glas ingeslagen bij de vergaderzaal van, eh, van het parlement, van eh, het Huis van Afgevaardigden. Die werd geblokkeerd door bureaus. We zagen agenten binnen van de Capitol. Politie die volkomen overrompeld leek als het ware. Die zagen we met getrekken, getrokken wapens eh, zich verdedigen. Het parlement was vlak daarvoor al ontruimd. Politici moesten een gasmasker opzetten en werden geëvacueerd. Bij de bestorming van het gebouw zou een vrouw gewond zijn geraakt, net als een aantal agenten. Er zou volgens Amerikaanse media ook een explosief in de buurt van het Capitool gevonden zijn, maar die is ontmanteld. De aankomende president Joe Biden hield net een speech. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America do not represent who we are. Hij roept demonstranten op om zich rustig te houden en naar huis te gaan. En hij doet een oproep aan Donald Trump. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. Trump heeft daarna gereageerd met een video op Twitter. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. Dan nog het weer. Vanavond regen.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 Lay down all thoughts of your surrender. It's only me. just the same this miss you game miss you. stvarno miredan Da živimo kako živimo done comprende? Do you understand? Bésame, bésame. Kiss me. Más mucho, much mucho más. More, much Let me wrap my arms around you and hold you tight. Give you all this loving that you need tonight. I'm gonna love you, honey, and love you right. Gonna say it again hands now Wrap my arms around you and hold you tight. Give you all the love that you ever need tonight. Oh, honey, gonna love you and love you right. You've been hurt so much you don't understand. When you really got yourself I've been hurt the same way too. But here's one thing, girl, we both can do. Forget about the past now.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 You walked out of my life with my very best friend. success. You're pretty secretary, ha! She say you are the best. Your face always smiling. Say you're stupid, you dues, but I know inside you got dancerless blues. Those custom-made cigars that you offer to me.